Leidse studenten maken zich zorgen nadat er binnen een maand... twee aanrandingen en een verkrachting zijn geweest in de binnenstad. Studieverenigingen vragen hun leden om niet alleen naar huis te fietsen. De AEX is voor het eerst in 18 jaar boven de 600 punten geëindigd. De Amsterdamse beursindex sloot net om half zes op ruim 602 punten. Ook in de rest van Europa waren koerswinsten te zien. De financiële markten gingen omhoog vanwege de positieve werkgelegenheidscijfers uit de Verenigde Staten... en optimisme over de afloop van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. Een theatergezelschap uit Hamburg heeft een geplande voorstelling van Haaien van der Heijden afgeblazen. Aanleiding zijn uitspraken van de schrijver over holocaustontkenners. Hij zei zondag op NPO Radio 1 dat holocaustontkenners een podium moeten kunnen krijgen bij Ongehoord Nederland. Dat is een omroep in oprichting waar Van der Heijden een van de gezichten voor was. Hij heeft zich inmiddels teruggetrokken. Van der Heijden is teleurgesteld dat de Duitse toneelgroep zijn stuk niet meer wil opvoeren. Het roze standbeeld van het aidsfonds dat gisteravond in Amsterdam kapot werd aangetroffen blijkt toch niet te zijn vernield. De politie concludeert uit bewakingsbeelden dat het beeld is omgevallen, waarschijnlijk door de wind. Niemand raakte het beeld aan toen het omviel. In eerste instantie ging het aidsfonds uit van vandalisme. En de kalender met sexy militairen die het Korps Mariniers gisteren lanceerde is al uitverkocht. Er waren ruim 3500 kalenders gemaakt. Een ludieke actie om te vieren dat het korps volgend jaar 355 jaar bestaat. De winst gaat naar twee goede doelen die mariniers met fysieke of geestelijke problemen ondersteunen. En het weer. Vannacht klaart het wat op met minima rond de 7 graden. Morgen overwegend droog. Smiddag soms wat zon en zo'n 9 graden.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 I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss under my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. at the bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch.